Clemens Peters met het NOS Journaal. In Zutphen in Gelderland is iemand overleden bij een steekincident. Er waren twee mensen betrokken bij de steekpartij in de Gerard Douwstraat. De ander is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie hadden de twee waarschijnlijk ruzie. Hamas zegt een vrouw en twee kinderen te hebben vrijgelaten... die werden gevangen genomen tijdens de terreuraanval op Israël. Nieuwszender Al Jazeera kreeg een video waarop te zien is hoe de vrouw in de buurt van een hek staat... terwijl een groepje mannen wegloopt. Het is onduidelijk wat hiervan de betekenis is. Volgens de Times of Israel is de video zaterdag al opgenomen. Hamas heeft tijdens de terreuraanval naar schatting zo'n 150 Israëliërs gegijzeld. Een deel van hen werd gevangen genomen op een festival in het zuiden van Israël... waar Hamas-strijders meer dan 250 mensen doden. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is om zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Als er dan nog oorlog is in zijn land. Ik kan niet weglopen tijdens de oorlog, zei hij tegen een Roemeense zender. Maar als de oorlog dan is afgelopen, dan zal Zelensky niet voor een tweede termijn gaan. In het interview zei Zelensky verder dat de laatste fase van de oorlog volgens hem is aangebroken. Maar hij waarschuwde dat dat het moeilijkste deel zal zijn. De voetbalsters van Ajax maken een goede kans om door te dringen tot de groepsfase van de Champions League. In de laatste voorronde werd FC Zurich in Zwitserland met 6-0 verslagen. Volgende week is de terugwedstrijd in Amsterdam. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase. En ook de vrouwen van FC Twente maken nog een kans. Zij speelden hun eerste wedstrijd in de laatste voorronde gelijk. In Gothenburg in Zweden werd het 2-T tegen BK Hekken. Het weer vannacht periode met regen. De minima dalen naar rond de 15 graden.